Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Bij een aanval op een politiekazerne in Pakistan zijn ongeveer 50 doden en 100 gewonden gevallen. Zo'n vijf terroristen kwamen schietend het gebouw in de stad Quetta binnen. Ze hebben ook agenten in opleiding gegijzeld, maar hoeveel is niet bekend. Speciale eenheden van het Pakistanse leger hebben het gebouw omsingeld. Quetta ligt in een gebied waar verschillende strijdgroepen actief zijn, waaronder de Taliban. PvdA-leider Samson wil dat GroenLinks en de PvdA na de verkiezingen één fractie vormen. Samen kunnen de partijen één klap de grootste worden, zegt hij. Samson wil alleen de fracties fuseren, niet de partijen. Hij reageert daarmee op een oproep van GroenLinks-leider Klaver. Die wil meer linkse samenwerking, maar hij voelt niets voor een gezamenlijke Kamerfractie. Syrische vluchtelingenkinderen worden ingezet in kledingfabrieken in Turkije. Dat meldt de BBC, die onderzoek heeft gedaan. Verslaggevers zagen tijdens een undercoveractie dat kinderen kleding maakten voor Marks Spencer en de online winkel ASOS. De jongste werker was 15. Hij moest 12 uur per dag strijken. In de fabriek werken ook volwassen vluchtelingen. Ze verdienen ongeveer een euro per uur. Volgens de BBC zijn er ook misstanden in een fabriek in Turkije... die broeken maakt voor Mango en Zara. De Rooms-Katholieke Kerk heeft slachtoffers van misbruik tot nu toe 30 miljoen euro smartengeld betaald. Dat meldt de Limburger. Een klachtencommissie die onderzoek deed naar misbruik kreeg bijna 3700 meldingen. Een derde werd gegrond verklaard. Volgens de commissie hebben zeker 300 mensen te maken gehad met uitzonderlijk ernstig misbruik door de katholieke kerk. Zij kregen bedragen uitgekeerd die opliepen tot een ton. Het weer eerst nog kans op mist bij minima tussen 2 en 7 graden.